Volgens ooggetuigen is er een grote politieactie gaande om de 29-jarige schutter te vinden van de aanslag op de kerstmarkt van dinsdag. Ook hangt er een politiehelikopter in de lucht en zijn er veel sirenes te horen. NOS-correspondent Frank Renaud zei op NPO Radio 1 dat de dader verborgen zat in een pakhuis. Hij is gevonden niet ver van de plek waar hij heeft toegeslagen, al dus Renaud zojuist. De Europese Unie verlengt de economische sancties tegen Rusland met zes maanden. De regeringsleiders hebben daar unaniem mee ingestemd. De sancties werden vier jaar geleden opgelegd vanwege de steun van Moskou aan de rebellen in Oekraïne en de annexatie van de Krim. De maatregelen blijven van kracht zolang Rusland de internationale rechtsorde schendt. In Mali hebben aanvallers op motoren de afgelopen week meer dan 40 Tuaregs gedood. Niemand heeft het geweld opgeëist, maar de verdenking gaat uit naar leden van het Fulani-volk. In het noordoosten van Mali zijn regelmatig conflicten tussen de volkeren van de Tuareg en de Fulani. Over waterbronnen en over land. Eerder deze maand werden 15 Fulani-burgers gedood bij een aanval op hun dorp. Daar worden de Tuaregs van verdacht. En een leerkracht van een basisschool in Helmond is genomineerd voor de titel Beste Leraar van de Wereld. Twee jaar geleden won juf Daisy al eens de prijs voor Beste Leraar van Nederland. Nu dus internationaal. Aan de wedstrijd doen 10.000 leraren uit de hele wereld mee. De hoofdprijs is 1 miljoen dollar. En dan het weer. Vanavond daalt de temperatuur onder het vriespunt. Morgen overdag wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt maximaal 2 of 3 graden. Zaterdag overdag komt de temperatuur nauwelijks boven de 0 graden uit... en kan het gaan sneeuwen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Peaceful Radio. goedenavond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1311 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit Nieuwheids muziekprogramma. Eh, ja, niet vier, maar zes nieuwe werkjes eh, in deze aflevering. Want het, eh, ik, ik, kan het niet meer aan. En we gaan het, nou ja, ik kan het wel aan natuurlijk, want ik hoef het alleen maar te draaien. Maar het werk, de nieuwe albums stromen nog steeds binnen. En ja, eh, we gaan binnenkort misschien wel een, eh, een halve uitzending van twee uur aan nieuwe werkjes uh, buursteden natuurlijk keurig verdeeld over de twee uur. Laten we eerst eens kijken naar het eerste werkje van vandaag. Sabine van Baren, dat klinkt heel Nederlands en dat is het ook. Waar het niet dat Sabine in Duitsland woont en werkt al vele jaren. En daar is zij New Age muziekartiste, en dan op zijn Duits natuurlijk. Amenta Chant, dat is haar nieuwe album. En uh, er zitten van alles, 14 eh, werkjes. We gaan eerst eh, naar een stukje piano van haar luisteren. Heel kort nummer, 2 minuten en 1 seconde. Daarna een kerstmuziek natuurlijk. Eh, we zijn op weg naar de kerst. Eh, maar dat op zijn Frans. Ik weet niet hoe we het allemaal uit moeten spreken. Dus adviseer ik je even om naar de website te gaan van pixelradio.info. Daar vind je de playlist en dan heb je gelijk, eh, weet je precies wie ik bedoel.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 I feel your warmth. It gets under my skin. I love the sound of silence. I never hear the sun. I slowly drift away to the dreamland in my head. The sun is on my side. Her warmth shows me the way.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 recording artist Michael Stribling. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.lila-music.com. Art Dance Records artist Michelle Qureshi, and you are listening to Peaceful Radio. To catch up on my latest music and news, please visit michellequreshi.com. This is Muses 9. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.muses9.co. stuur jullie allemaal fijne dagen.